deel van de derde dag van het landje Wilddorpsje Luister naar Radio Ruigoord. Land, Wel, Ruigoord 2022. is onze Maya. Yeah. lekker toch? Kijk jullie nou allemaal even staan. Huh? Gooi die handen nou even in de lucht. Ik wil even kijken. Ja, we hebben wel meer volk op links dan op links. The sun rose into the skies, but then a hammer hit my head. My mouth was so dry, and the crimson flashes of last night made me want to stay in bed. Oh, not even the smell. Give me out of distress. Oh no no no no no. What did we say? What did we do? It made me think. Was it me or that one last drink? It wasn't so bad. Mm-hmm. you've traveled many miles to take this ride. Sail the ship, oh sail it far. Fire it up and take it to the stars. Sail the ship, oh sail it far. she's so real. Blue many minds, Allowed lot secrets unreal. Stardust creatures closer than my own blood, but the ship rock and it's starting to fly. Artistic flashes, evil flashes, reach the limit and roll us down. two. Está en el podio. ruig, ruig, ruig, ruig. Ruig, ruig, ruig, ruig. Ruig oot! Uit de ijsstroom opgediept, die ik als Neptunus schiep. Wie kent ook het Azartplein niet? Dat is de plek waar de Azart de stad verliet het narrenschip. In Ecuador beland, vaart daar al twee jaar op het strand. De kapitein is teruggekeerd en heeft ons landvaren geleerd. Landvaartkunde is het woord. Landvaartkunde zegt het voort. Landvaart in het ruige oord. Ruigoord, ruigoord, allemaal aan boord. Dan vormen wij een mensenzee. En stromen met ons eiland mee. Met kapitein August op een trip in het kielzog van zijn narrenschip. Ruigoord, ruigoord, all aboard. Landvaartkunde is het woord dat je mee in vervoering om ontroering te ervaren en de roeren los te laten en je eigen koers te varen ruig hoort, allemaal aan boord! En volg het geluidspoor. spelen mee Looks like it's working. naar Radio Ruigoord. Land, dorpsjuweel, Ruigoord 2022. sana Üzülme, üzülme a motor and ammo